Dat betekent dat ook externe en institutionele partijen vanaf eind deze maand via ledencertificaten kunnen beleggen in de bank. Nu kunnen dat alleen leden van de Rabobank. De bank neemt deze stap omdat leden hun certificaten massaal verkochten. Dat deden ze na de nationalisatie van SNS Reaal en vanwege de Libor-affaire, waarbij Rabo-personeel had gefraudeerd. De ledencertificaten vormen een belangrijke bron van financiering van het eigen vermogen van de bank. In geen land ter wereld is de voedselvoorziening zo goed geregeld als in Nederland, vindt Oxfam Novib. De ontwikkelingsorganisatie legde de voedselgegevens van 125 landen naast elkaar. Tjaad is laatste op de ranglijst. Oxfam Novib wil met de lijst laten zien hoe goed of slecht het internationaal met de voedselvoorziening gaat. Nederland doet het zo goed omdat voedsel hier relatief goedkoop, gevarieerd, gezond en van goede kwaliteit is. Op Australië na staan in de top 10 alleen landen uit West-Europa. De gaswinning in Groningen moet worden beperkt, dat wil een groot deel van de oppositie. Daardoor moet het aantal aardschokken worden verminderd. Er wordt ervoor gezorgd dat er in de toekomst ook nog gas is. Beperken van de gasboringen zou grote gevolgen hebben voor de staatskas. In Egypte zijn de eerste dag van het referendum over de grondwet elf doden gevallen. Voor de beveiliging waren er 160.000 militairen en 200.000 politieagenten op de been. Het was voor het eerst sinds de afzetting van president Morsi in juli vorig jaar dat de Egyptenaren weer naar de stembus konden. Het referendum maakt vermoedelijk de weg vrij voor legerleider Sisi om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Het weer wordt droog. Vannacht zijn er opklaringen. Temperatuur ligt dicht bij het vriespunt. Overdag raakt het al snel weer bewolkt. Later in de ochtend trekt een nieuw regengebied over het land.